Morat Roekili met het NOS Journaal. Nederland blijft wapens leveren aan Oekraïne zolang dat nodig is. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd in Nieuwsuur. Ze vindt dat we Oekraïne niet in de steek kunnen laten. Twee weken geleden zei premier Rutte in een persconferentie... dat Nederland voorlopig geen zware wapens meer gaat leveren. Ollongren wilde in Nieuwsuur niks zeggen over het type wapens... dat geleverd zou kunnen worden. Topvrouw Sheryl Sandberg van Facebook heeft aangekondigd dat ze terugtreedt. Ze meldde dit op Facebook zelf. De 52-jarige Sandberg was jarenlang een belangrijke drijvende kracht van het technologiebedrijf. Ze stond bekend als de nummer 2 bij Facebook na oprichter Mark Zuckerberg. Ze werd gezien als het zakelijke brein achter de onderneming... en ze was naast Zuckerberg het belangrijkste gezicht van Facebook. Vorig jaar was Facebook onder haar leiding goed voor een omzet van bijna 120 miljard dollar. Een man van 23 uit Utrecht is in een Amerikaans berggebied om het leven gekomen. Volgens Amerikaanse media zat hij aan de rand van het berggebied te ontbijten... toen hij zo'n 15 meter naar beneden viel. Hij werd levend, maar in kritieke toestand gevonden... en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De man die in 1981 de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot... staat vanaf 15 juni niet langer onder toezicht. Vanaf dan kan hij weer vrij reizen en gebruik maken van internet. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De nu 67-jarige John Hinckley was in 2016 al vrijgelaten uit een psychiatrisch ziekenhuis. Bij de aanslag op Reagan op 30 maart 1981 in Washington liep de president een longperforatie op. Hinckley werd snel opgepakt, maar tot een veroordeling kwam het nooit... omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. En dan het weer. Het is droog en vannacht kan er wat mist ontstaan.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 Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. nights I with me, but you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam, so I say fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? at your house again. Are we more?